Er wordt onderzoek gedaan naar twee gevallen waarbij mogelijk burgers om het leven zijn gekomen. Noord-Korea heeft zoals aangekondigd een raket gelanceerd. Volgens de regering in Pyongyang was het een groot succes... en is er een satelliet in een baan om de aarde gebracht. Veel andere landen denken dat het gaat om een test met een lange afstandsraket... die de VS zou kunnen bereiken. De VN-veiligheidsraad komt vandaag nog bijeen om erover te praten. In China is in aanloop naar het Chinese nieuwjaar veel minder vuurwerk gekocht dan andere jaren. Dat komt vooral door de groeiende zorgen over de luchtvervuiling. In Shanghai en honderden kleinere steden is er zelfs een vuurwerkverbod. Wie toch vuurwerk afsteekt kan een boete krijgen van bijna 100 euro. In Peking zal ook een verbod worden afgekondigd als de smok er te zwaar wordt. Wel is er in de hoofdstad een oproep gedaan om het afsteken van vuurwerk te matigen. Het Chinese nieuwjaar is morgen, dan begint het jaar van de aap. De Belgische zanger Eddie Walli is overleden. Hij scoorde in de jaren 60 hits met Cherie en als marktkramer ben ik geboren. De zanger, die eigenlijk Eduard van der Wallen heette, was niet alleen populair in België en Nederland, maar ook in onder meer Rusland en China. Sinds hij in 2011 een hersenbloeding kreeg, woonde hij in een rusthuis in Zelzaten. Eddie Walli is 83 jaar geworden.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 Philip Katrien. Cecile McLaurin-Salvant. Donald Vega. Richie Lee Jones. Ricky Lee Jones. Oscar Pettiford. Greetje Kouwveld. J.J. Johnson. Ah, eigenlijk veel te veel om op te noemen. En wat was, is er mooier om gewekt te worden bij de zachte klanken van de viool van Regina Carter van de cd eh, Motor City Moments. En de ballad was dat Forever February. Ja, na iets zacht en rustigs. Ja, ik ben ook een groot fan van Oliver Nelson, dus die knalt er meteen overheen met de Paris Blues. Oliver Nelson. En wie schetst mijn verbazing als ik leef hier allemaal spelen op dit nummer. Dan kom ik de naam van Harry Brewer tegen. Marimba en Castillette. Nou, die, daar zal ik volgende week eens wat van draaien. Dan heb ik nog een leuk cd'tje voor liggen. Harry Brewer. Dat was natuurlijk Oliver Nelson. De hoogste tijd voor iets Nederlands. En dan heb ik het over een Nederlandse zangeres... die al 25 jaar aan het toeren is. Ik heb haar ooit eens gehoord in 2010 in het onderdak in Sassheim. Eh, dat, zij heet Carmen Gomez. Heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht die zeker de moeite waard is. Maar dit is van haar eh, cd 2012. A Thousand Shades of Blue heet de cd. En You Don't Know What Love Is. You don't know what love is you learn the meaning of the blues? Till you love the love you had to lose. You don't know what love. how lips hurt until you kissed and had to pay the cost until you flipped your heart Eh, als we dan toch over Love hebben, dan denk ik altijd aan Philippe Katrien, een eh, Belgische gitarist die eh, ja, prachtig speelt. ja, ook al opleeft, dat is volgens mij ver in de 60, 70 misschien wel, ik weet niet precies. Maar prachtige klanken uit zijn instrument weten toveren. En dit is van de cd Philippe Katrien plays Cool Porter. So in Love. Deze heerlijke klanken zijn afkomstig van de cd Philippe Catherine Plays Co. Porter. En ik zei even kijken wie er met de meespeelde. Karel Boulet piano, Philip Aarts bas en Martijn Vink drums. Een prachtig cd, cd 2011. En dan heb ik het over een, een supertalent die in alle uh, ja, jazz-tijdschriften geroemd wordt om haar eh, toekomst. Dat gaat over Cecile McLaurin Salvant, die een uh, prachtige cd heeft afgeleverd voor The One to Love. En eh, eh, ik begin met een kort tekstje. Beide handen klemt ze sierlijk om de microfoon. Haar rode lippen dicht er tegenaan. Haar heldere ogen stralen door de opvallende witte bril. Bovenop haar hoofd pronkt een klassiek rood haarnetje met rode veertjes. De eerste diepwarme tonen, de fraaie vibrato en frasering komen direct binnen. Elastisch buigt ze voor haar stem van hoog naar laag, wat haar geen enkele moeite schijnt te kosten werkelijk fantastische cd. voor the One I Love. En ik heb gekozen voor een nummer van uh, Burt Bacharach. Wives and Lovers. En ze geeft er een totale eigen interpretatie aan. Luister en geniet. Comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try any. girls at the office and men will always be men. Don't send him off with your hair to get ready for love. Time to get ready. for love. Ja, zondagochtend. Time to get ready for love, zingt ze. Uh, Wives and Lovers, Burt Bacharach, compositie. En, en, wat andere klanken. Ik draai veel nieuwe cd's deze keer toevallig. Deze is ook in 2015. De volgende die op de draaitafel ligt is ook in, uit 2015. En die is van eh, Donald Vega. En dan hebben we het over zijn cd With Respect to Monty. En dan draai ik het nummer Sweet Lady. luisteren Donald Vega van de cd With Respect to Monty. En Monty, dat is natuurlijk Monty Alexander, eh, de, Jamaicaanse eh, eh, jazz-icoon. Ook een pianist die veel, volgens mij, samengespeeld heeft met Frank Sinatra. Ehm, wie speelde er mee op deze cd? Andy Wilson, gitaar, Hassan Sakour, bas, Louis Nash speelde drums. En Donald Vega was natuurlijk zelf te horen op de piano. Uh, dan kom ik weer bij een zangeres, Ricky Lee Jones... The moon is made of gold. Nou, dat, soms heb je van die momenten als je op een bark, is, uh, eh, s eh, avonds laat op een bankje in een parkje zit. En je ziet de maan schijnen. Dan kan je dat zeggen. Oh ja, Ricky Lee Jones, las ik laatst nog een aardig stukje over. Die eh, is, zoals jullie weten, ik presenteer ook een filmprogramma. En dat is een mooie soundtrack. One from the Heart, een film die gezongen wordt door Tom Waits en Crystal Gale. zeg ik nu uit mijn hoofd. Maar uh, ja, Ricky Lee Jones en Tom Waits eh, we hadden een verhouding. Ik weet niet of ze getrouwd waren, maar ze waren voor hem in ieder geval een stelletje. En toen Francis Coppola vroeg om eh, de soundtrack door hun te laten doen... ja, ging dat net niet meer. Francis Coppola heeft de hemel en aarde bewogen... omdat ze zelf ook gingen in scheiding lagen. En dat in de, die film One From The Heart ook gebeurde. Toen heeft Tom Waits het met Crystal Kale opgenomen. Aardige cd. Misschien draai ik er morgenavond wel eens wat van. Maar nu Ricky Lee Jones. The Moon is Made of Gold. as the sun went down, the night has wealth untold. Just keep watching and you soon will see sleep into your dreams will creep visions of fairies flying through the sky and one by one your dreams will all come true magic you'll behold yes. don't feel bad because the sun went down The of fairies flying through the skies. And one by one, your dreams will all come true. The night has a treasure in store for you. The night is magic. Jones. Eh, mooi nummertje. Dus als vanavond als de zon ondergaat, eh, ja, wees dan niet teleurgesteld of zet verdrietig. Want de maan is gemaakt van goud. Onthoud dat. Dat is toch mooi? Eh, ja, ik ben altijd iemand die veel vocale jazz in het programma stopt. En, maar ik doe ook wel eens wat instrumentaals daartussendoor. En ik kwam toevallig een cd tegen van Oscar Pettiford. We Get The Message. aan live opnames in Hamburg ik weet niet precies wanneer dat opgenomen is. Maar dat is een, een aardige cd. En er staat een prachtig, werkelijk prachtig nummer op. Eh, dat is echt weer jazz uit de oude doos. Dark Glow. Oscar Petitfort. echt applaus voor de Oscar Pettiford Quartet. Een cd'tje uit... Uh, is net uitgebracht. 2015 zie ik nu staan. We got, we, got the Message. Live in Hamburg. Opgenomen 1958. Ja, ik was eh, zelf bijzonder onder de indruk van het saxofoonspel. En eh, dat was, dacht ik, Hans Koller die dat op dat nummer Dark Low speelde. Als je zulke saxofoonklank hoort... dan wil je toch zelf ook zo'n instrument in je handen pakken... en proberen zulke klanken uit te toveren. Ja, toch? En weer iets tijd voor iets Nederlands. En dan heb ik het over Greetje Kouwveld. Wie kent haar niet, zou ik bijna zeggen. Greetje Kouwveld aan het eind van 2014 Greetje Kouwveld razend druk met tv-optredens. Een serie Sinatra Tributes met het Metropoolorkest. En eh, meer dan 50 jaar geleden was ze ook al verwikkeld in verschillende activiteiten. Ze deed 1961 mee aan het Eurovisie Songfestival. Tiende geworden, niet slecht zou ik zeggen. En eh, begon in Duitsland een eh, succesvolle loopbaan als slagerzangeres.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 Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When her daughter tried to kill him, she said, Julie, baby, you're my flame. You give me fever with a kiss. Mooi document, historisch overzicht zou ik bijna zeggen. Het zijn 16 opnamen uit het begin van de jaren 60... Eh, waarvan de 10 niet eerder uitgebracht waren. Eh, periode voor vrijwel niets van haar jazzverrichting op plaats verscheen. Greetje Kouwveld, bijzonder de moeite waard ook. En dat op deze zondagochtend. Je krijgt het allemaal via zit, uh, eh, CFM Jazz te horen natuurlijk. En eens even kijken. J.J. Johnson. Die had ik vandaag ook op de lijst gezet. En daar gaan we van draaien. To Marvelous. James, even kijken hoe die precies heet, want ik had dat ergens opgeschreven. Ik moet even kijken ook weer. James Lewis J.J. Eh, uh, Johnson, uh, geboren 1924, overleden 2001. Dit komt van de cd eh, The uh, Eminent J.J. Johnson Volume 2. En dan kijk even op het lijstje wie op deze cd allemaal meespeelde in het overzichtswerkje. nou, J.J. natuurlijk zelf op trombone. Op een aantal nummers speelt Hank Mobley mee. Win, op saxofoon natuurlijk. Winton Kelly en Horace Silver. Charles Mingus, Kenny Clark op drums en Sabu Martinez Conga. Nou, dat zijn allemaal niet de, de eerste de beste. Dus eh, ja, prachtige cd vind ik het. Prachtig. J.J. Johnson. Too Marvelous for Words heette dit nummer. Tijd voor wat vocaal. Kom ik bij Stacey Kent. En die heeft onlangs ook weer een nieuwe cd uitgebracht. Tenderly heet de cd 2015. Stacy Kent. En dit is een van mijn favoriete nummers. In the wee small hours of the morning. Ja, de wee small hours zijn eigenlijk al een beetje voorbij hè. Koffietijd zou ik zeggen. Mm-hmm. fast asleep. You lie awake and think about the boy and never even think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, he'd be yours You can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, has learned its lesson. He'd be yours if only you would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss him. ik heb wat gedraaid al van Philip Katrien, maar ik vond het een prachtige cd. Katrien Plays Cool Porter. Ik doe nog eentje van die cd. Gewoon omdat het zo'n lekkere zondagochtendmuziek is. Eh, Philip Katrien, In the Still of the Night. is ooit zo'n serie uitgebracht. The Famous, famous The Finest Female Jazz Today. Daar staan prachtige zangeressen op. Onder andere ook nog een nummertje van Stacey Kent. Daar heb ik al iets van gedraaid. Maar dit vind ik ook een grappig nummer. Dat is voor het laatste wat we kunnen draaien vandaag. Shall We Dance? Voor het eerste uur althans. bright cloud of music shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye? Or perchance, when the last little star has left the sky Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van eh, CFM Jazz. Mijn naam is Akko Beuving. we gaan natuurlijk rustig verder in het tweede uur. En op het tweede uur staat er weer mooie muziek op de rol. Onder andere Brewmore, Margriet Sjoerdsma, John Fetchok Orchestra... Kenny Wheeler en John Taylor, Maria Mendes... Even kijken, we hebben nog meer. Joke Bruis niet vergeten, Kamei Washington, Imelda May, Mangione Brothers. Ah, prachtig toch? Zorg dat je erbij blijft. Oh, Joe Lovano komt ook nog voorbij, zie ik. The Bad Plus voor Joshua Redman. Nou, een vol tweede uur weer.